4 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De voetbaltrainer die is opgepakt in Schaik in Brabant maakte stiekem opnames in de kleedkamer. De man van 21 is jeugdtrainer van voetbalclub DAW in Schaik. Hij maakte beelden van jongens van 12 of 13 jaar. Dinsdag werd hij aangehouden voor het bezit van kinderporno. In augustus werd hij al op non-actief gesteld omdat er een onderzoek tegen hem liep. De politie van Schaik heeft de ouders van de jongens om wie het gaat op de hoogte gesteld. De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Hij blijft staan op 67 jaar en drie maanden. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft dat besloten op basis van nieuwe cijfers van het CBS. De gemiddelde levensverwachting is minder snel gestegen dan in voorgaande jaren. De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd werd ingevoerd in 2013 om de AOW ook in de toekomst betaalbaar te houden. Volgend jaar krijgen mensen op hun 66ste verjaardag voor het eerste AOW. In de jaren daarna komen daar steeds vier maanden bij. Tegen een vader en een zoon die verdacht worden van het doodrijden van een 19-jarige vrouw zijn straffen van 5 en 3 jaar geëist en een rijontzegging van 5 jaar. Volgens de aanklager hielden ze onder invloed een straatrace. Daarbij zouden ze ruim 100 km per uur te hard hebben gereden in Loosdrecht. De vader botste tegen een andere auto aan waarbij een vrouw zwaar gewond raakte. Ze overleed twee weken later. De twee ontkennen dat ze te hard reden. Ook zegt de vader dat hij niet wist dat hij te veel had gedronken geschonken. Oud-minister Schultz van Hagen spreekt tegen dat ze de nieuwe president-directeur van Schiphol wordt. Tegen de NOS zegt Schultz dat ze dat niet wil en dat ze niet heeft geprobeerd om de baan te krijgen. De zittend president-directeur van Schiphol vertrekt begin volgend jaar. Schultz werd vaak als kandidaat genoemd omdat haar ministerie veel met Schiphol te maken heeft. Het weer dan nog, droog en vanuit het zuiden steeds meer zon. Het is 12 of 13 graden. Morgen eerst zon, later af en toe regen. En het wordt rond de 17 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het druk op de weg met 16 files, maar het is wel de normale vrijdagmiddagdrukte. Een paar files die wat meer vertraging geven. Op de A2 Utrecht en Bos weer een kwartier erbij tussen Culemborg en knooppunt Del. Ook bijna een kwartier in de file op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht-West. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 10 minuten tot een kwartier extra. A27 Breda-Utrecht tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer en al bijna 20 minuten vertraging. En op de rijbaan van Utrecht naar Breda ook file bij Lexmond. Reken op 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst een kwartier erbij.